De planning was dat er eind deze maand een miljoen doses zouden worden geleverd. Maar dat worden er maar 507.000 en die komen pas in januari. De strategie is ongewijzigd. Namelijk eerst de de meest kwetsbare mensen in de verpleeghuizen, in de instellingen voor gehandicaptenzorg en de mensen die voor hen zorgen. In Groot-Brittannië zijn ze al verder. Daar kregen vandaag de eerste mensen hun prik. Martin van 91 was er één van. Hij hoopt dat hij geen corona krijgt, want hij wil nog heel lang kunnen genieten van zijn kleindochters. I hope not going have the bloody bug now. <laughs> I don't intend to have it because I've got granddaughters and I want to live a long time. To enjoy their lives. Hij hoopt dat hij ze met kerst eindelijk weer kan knuffelen. En er zijn geen nertsen meer in Nederland, dat zegt landbouwminister Schouten. De laatste vier bedrijven waar de dieren nog zaten zijn nu ook leeggehaald. De afgelopen tijd waren er een hoop corona-uitbraken op nertse fokkerijen. En daarom sloot het kabinet al dat de bedrijven eerder moesten sluiten. Een lichtpuntje voor topsporters. Over anderhalve week mogen ze weer trainen en wedstrijden spelen. Dat heeft het kabinet laten weten. Tot nu toe mocht alleen het betaald voetbal doorgaan. En er is goed nieuws voor Amsterdammers met een volkstuintje. De gemeente was van plan om de huurprijzen enorm omhoog te gooien. Maar dat zagen de tuinders helemaal niet zitten. Ook Kok was boos. Als de prijzen dus echt zo ver omhoog gaan, dan kunnen we dus beter de tuinen wegdoen. Want dan is het niet meer betaalbaar voor de normale mens. Na gesprek met de huurders van de tuintjes krabbelt de wethouder nu toch terug. De huren gaan waarschijnlijk wel omhoog, maar veel minder. Fijn dus voor Kok. Dit is alles. Anders zit ik in Amsterdam tussen vier betonnen muren in. En dan ben ik een gevangene in mijn eigen huis. En dit is gewoon mijn vrije uitlaat. Hier ga ik iedere dag naartoe. Je krijgt het weer nog. Vanavond en vannacht koelt het af tot rond het vriespunt of net iets daaronder.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 ZFM. Truth or do I filter how I feel? I wonder, wouldn't it be nice to live inside a world is in black and white. I wonder what it's like to be my friends. Hope that they don't think I forget about them. I wonder, I wonder, yeah. before I close my eyes, the only thing that's on my mind been paradise Yeah, we should. It should be crazy. nice and slow. Round and round we go on a carousel ride of our own.